Ik ben Martijn en dit is het nieuws van de NOS op 3. Er komt toch geen AZC in Houten. De gemeente ziet er vanaf. In juni had het gemeentebestuur voorgesteld om een oud bedrijfspand om te bouwen tot een tijdelijk AZC. Om zo het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Maar het college schrijft vandaag dat er meer tijd nodig is om de boel op orde te maken en de veiligheid te kunnen garanderen. Houten bekijkt nog wel of er in de toekomst een tijdelijke opvang van 15 jaar kan komen. Er is een tweede verdachte opgepakt vanwege de dood van een vrouw van 24 in Rotterdam. Het gaat om een man van 20 uit Nijmegen. Afgelopen zaterdagnacht werd de vrouw uit Os neergeschoten bij het Kralingse plein. Ze overleed later die dag. Eerder is al een man van 28 aangehouden. Ook hij komt uit Nijmegen. De provincie Gelderland wil dik 8 miljoen euro uittrekken om 16.000 dozen met archeologische vondsten uit te zoeken. Ze zitten vol voorwerpen die de afgelopen tientallen jaren zijn gevonden, maar ze zijn nooit uitgezocht. Wat erin zit, weet dus niemand. Nou, dat weten we niet heel precies. We hebben er een aantal van uitgepakt, maar natuurlijk nog niet allemaal. Dat moeten we nog gaan doen. Eh, er zit van alles in. Je kunt denken aan botten, schedels, eh, heel veel aardewerk. Potjes, pannetjes, schaaltjes. Maar ook uh, metalen voorwerpen, munten, sieraden, kettingen, ringen. De spullen komen niet uit één grote opgraving. Provincies hebben de taak om alles uit de bodem te onderzoeken en te bewaren. Gelderland heeft dat de laatste jaren een beetje verwaarloosd. En zet 347 mensen bij elkaar die doedelzak kunnen spelen en je breekt een wereldrecord. Het gebeurde in Melbourne, Australië. Daar speelden ze allemaal tegelijk It's a Long Way to the Top van ACDC voor een publiek van duizenden. En daarmee braken ze het record van grootste doedelzakgroep ooit.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 Baby, turn around and let me see that sexy body go bum bum bum. That is all I wanna see. Baby, show me. Come on, show baby, me. turn around and let me see that sexy you me. Gonna have to stop pleasing me while we're on this floor.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 Er is een tweede verdachte aangehouden na de dood van een 24-jarige vrouw in Rotterdam dit weekend. De verdachte is volgens het OM maandag aangehouden en komt uit Nijmegen... net als de verdachte die al eerder is opgepakt. Aan het begin van de middag is de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd.